uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Dubai is de Amsterdamse crimineel Khalid J. gearresteerd. Dat meldt het parool op basis van bronnen. J. wordt ervan verdacht dat hij lid was van een criminele organisatie... die verschillende onderwereldmoorden liet uitvoeren. De 35-jarige crimineel uit Amsterdam-Zuid zou een aantal jaar geleden... een belangrijke rol hebben gespeeld in de organisatie. In die periode werd onder meer crimineel Alex Gillis geliquideerd. Ook was de organisatie waarschijnlijk betrokken bij de vergismoord op Stefan Regalo Eggermond. Calitier is niet aangeklaagd voor concrete liquidaties... wel voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Bij een brand in een huis in Zaandam zijn vanmorgen twee mensen ernstig gewond geraakt... toen ze uit het raam op de tweede verdieping sprongen. Dat deden ze vanwege de hevige rookontwikkeling. Ze maakten een val van 8 meter en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens twee mensen zijn in de ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In de afzettingsprocedure tegen president Trump is de naam van een Nederlander opgedoken. Deze 52-jarige man zou voor het team van Trump de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne hebben bespioneerd. Het proces tegen Trump draait om de vraag of hij Oekraïne onder druk zette voor eigen politiek gewin. Mogelijk werd de ambassadeur bespioneerd omdat ze bij deze praktijken in de weg liep. Bij een brand in een Tsjechisch verzorgingshuis zijn acht doden gevallen. Volgens de Tsjechische televisie raakten zo'n 30 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel bewoners als personeelsleden. De brand brak kort voor vijf uur vanmorgen uit in het tehuis voor ouderen in het noordwesten van Tsjechië. Ook twee brandweerwagens uit het nabije Duitsland hielpen bij het bestrijden van het vuur. Het weer. Vanmorgen vallen verspreid over het land nog enkele buien. Soms ook met korrelhagel. Later op de dag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog...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 Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Hey, hey, hey. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jazz. Zoals in het eerste uur al uitgelegd, we de hele uitzending vinylplaten, ouderwetse grammofoonplaten op 45 toeren, op 78 toeren en op 33 toeren. En het eerste nummer van de tweede uur, dat was Clem Miller en his orchestra en het heet Little Brown Jack. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ella Fitzgerald. Het komt van haar album Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. En het nummer is natuurlijk heel bekend. I It Don't Mean a Thing. do I, do I, do I, do I, do I. It makes a difference if it's sweet or high. But oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I? It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I? Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I? It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that. Do Do I? Do I? Do I? Ella Fitzgerald met It Don't Mean a Thing. ga verder met um, Stan Kenton en his orchestra... van een 78-toeren plaat Opus in Pestels. Stan met Opus in Pestels. Ik weet het, het is enorm veel geruis eh, van zo'n plaat. En zeker van deze. Maar Stan orchestra... Ehm, hebben natuurlijk heel veel eh, nummers opgenomen. Ehm, ik vind niet elk eh, nummer geschikt voor een uitzending. En deze vond ik, wel, vond ik wel goed genoeg. Ondanks al het geruis. We gaan verder met het Miles Davis sextet. Miles Davis is in het eerste uur natuurlijk ook een paar keer voorbij gekomen. Hij heeft in vele samenstellingen eh, muziek gemaakt. En dit is een uh, sextet uit eh, het laatste deel van zijn carrière. En naast Miles Davis op trompet. Natuurlijk Jackie McLean op alt sax, Oscar Pettiford op bas. J.J. Johnson op trombone. Gil Goggins op piano. En Kenny Clark op drums. Het nummer wat ik ga draaien heet Wouldn't You. Miles Davis Sextet met I Wouldn't You. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen eh, is ehm, van de Jazz Messengers. Miles Davis heeft natuurlijk een film um, gemusiceerd, moet ik zeggen. Ascenseur pour Les een bekende film, een zwart-wit film. Ehm, niet alleen in zwart-wit, maar ook eh, ja, een, eh, hoe noem je dat, een, een zwart-wit scenario. En het jaar daarna heeft Art Blakey en Saint Jazz Messengers ook in Parijs een soundtrack eh, soundtrackalbum opgenomen van de Franse film De Femme Disparaisse. En eh, daar ga ik een nummer van draaien. Op dit eh, nummer hoort u onder andere een solo van Lee Morgan. Natuurlijk Art Blakey op drums, Benny Golson op tenorsax, Bobby Timms op piano en Jimmy Merritt op bas. En het nummer heet Just Pour Baba. Good. Dat waren de Jazz Messengers met onder andere Lee Morgan op trompet. Volgende... Oh, dat was een uh, singeltje met twee nummers. En ik wilde alleen het eerste nummer draaien. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van het Gary Mulliken kwartet. En eh, naast Gary Mulliken, onder andere Lee Konitz op altsax, Chad Baker op trompet... Eh, Bob Whitlock op bas en Forrest Chico Hamilton op drums. Het nummer heet Lady Be Good. Lady Be Good. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Milt Jackson... samen met John Coltrane in een quintet. En het is het al onberoemde Backs and Train waar u naar gaat luisteren. En naast Milt Jackson, John Coltrane, Hank Jones op piano... Paul Chambers op bas en Connie Kay op drums. Backs and Train. Milt Jackson met John Coltrane, Bags and Train. Veel van de nummers die ik draai vandaag komen vanaf singeltjes, de 45 toerenplaten. Het viel me op dat eh, bij de eh, singeltjes uit die tijd de tijd er niet vermeld bij staat. Waar ik tegenwoordig op internet veel kan vinden en waar de cd's natuurlijk ook eh, nog steeds verkrijgbaar zijn. Er staat alles netjes uitgewerkt, teksten en ook de songtijden, maar niet op singeltjes uit, uit de jaren 50 en natuurlijk daarvoor. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Chris Barber's jazzband. Chris Barber is een Engelse trombonist en hij eh, maakte veel Amerikaanse muziek in ehm, Europa bekend. En hij heeft onder andere nummers van uh, Duke Ellington vertolkt. En van zijn album Echoes of Harlem heb ik een singeltje liggen met Doing the Crazy Walk. En dat singeltje is opgenomen in 1955 en het vermeldt dat dit de eerst bekende opname is van het nummer dat geschreven is door Duke Ellington. De Duke heeft het zelf nooit opgenomen tot die tijd. Dus gaat u luisteren naar Doing the Crazy Walk van eh, Chris Barber's jazzband. Chris Barber's jazzband met ehm, Doing the Crazy Walk. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Charlie's Ventura's Big Four. Het nummer heet Love is Just Around the Corner. En naast Charlie Ventura op sax, Buddy Rich op drums en op vocals. just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner, and I couldn't be forlorner when you keep me on the corner, just waiting for you. Venus de Milo. strictly between us. You're cuter than Venus, and what's more, you got on. So let's go cuddle in the corner, any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. you got on. So let's go cuddle in the corner. In the cozy little corner. Love is just around the corner. When I'm around you. I'm around you. I'm around you. daar was weer het einde van zo'n 78 toeren plaat. Die in één keer stopt. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van uh, Staff Smith en Herb Ellis. Het komt van een album uit 1963, Together heet het. En uh, eh, Stuff Smith, voor eh, deze onder ons die hem niet kennen... Ik was er ook een van, want ik had nog nooit van hem gehoord. Hij is een Amerikaanse jazzviolist. Hij werkte vanaf zijn dertiende als violist in een restaurant... waar hij merkte dat jazz meer aansloeg dan klassieke muziek. Hij leerde het zichzelf spelen en verdiepte zich in de swing. En trad onder andere op met Oscar Peterson, Dizzy Gillespie en Fats Waller. Maar ook met Herb Ellis. Het nummer heet Alone Together... waren Stuff Smith en Herb Ellis. Het album heet Together uit 1963 en het nummer was Alone Together. Toen ik deze collectie uh, vinylplaten, grammofoonplaten die ik geleend heb, eh, doorkeek... toen kwam ik ook tot mijn geluk Nina Simone tegen. Een zangeres waar ik altijd gek van ben... Eh, vanwege die fantastische stem die ze heeft. En natuurlijk mag dit nummer daarin niet ontbreken. Love Me or Leave Me. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you relaxing to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for nobody else. Nina Simone met Love Me or Leave Me. In het jazz kom je niet zo heel veel klarinetisten tegen. Natuurlijk is het eh, aantal saxofonisten vele malen groter. En Omar Simeon was een van de grootste klarinetisten... die eh, naar voren trad eh, eigenlijk al in de jaren twintig. Hij ehm, speelde onder andere met Earl Hines in de jaren 30... en in de jaren 50 was hij een van de sterren in de Wilbur Paris New Orleans Jazz Band... Hij heeft ook zelf een aantal nummers uitgebracht, waaronder Kati Blues van het Omer Simeon Trio. was een eh, verrassend singeltje. Wat je normaal gesproken op 45 toeren draait... Mm, was deze op 33 toeren. Omer Simeon Trio met Kati Blues. We zijn al eh, bijna toegekomen aan het einde van dit eh, programma van CFM Jazz. Geheel samengesteld en gepresenteerd met grammofoonplaten. En ik heb nog een juweeltje klaar liggen. Het is natuurlijk een heel bekend nummer. Hij is mooi omdat deze van 78 toeren is. Earl Bostic of zijn wereldberoemde altsax en zijn orchestra met zijn grote hit Flamengo. Joe Bostik met zijn alt Flamengo. Dit was CFM Jazz, mijn naam is Jeroen van Sluisdom en zoals eerder gemeld, dank aan Gerard Scheermeister... zijn vrouw en zijn dochter Mirjam voor het lenen van de collectie. En ik heb veel plezier samengesteld en gepresenteerd. Het laatste uh, seconden zijn voor Buster Smit met Organ Grinder Swing.